uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Vier astronauten zijn na een verblijf van ruim vijf maanden... in het International Space Station weer teruggekeerd op aarde. De twee Amerikanen, een Rus en een Japanner... keerden terug met een aangevoerde Crew Dragon-capsule van SpaceX. Dat was nodig omdat de Soyuz-capsule... die voor het ISS dient als reddingscapsule... kampte met lekkage. In Peru zijn de afgelopen dagen zeker zes doden gevallen... door zware regenval en overstromingen. De Peruaanse overheid heeft voor meerdere kustregio's de noodtoestand afgekondigd... vanwege de tropische storm Yaku. De Peruaanse minister van Onderwijs heeft de start van het schooljaar in de stad uitgesteld. De bewoners van een appartementencomplex in het Friese Oosterwolde... kunnen voorlopig niet naar huis na de explosie gisteren. Dat meldt de veiligheidsregio Friesland. Gisteren raakte een persoon gewond bij de explosie, vermoedelijk een gasexplosie. De bewoners van het complex, in totaal zo'n 20 mensen, zijn geëvacueerd. Nagenoeg alle demonstranten die zijn opgepakt bij de betoging van klimaatactivisten op een deel van de A12 in Den Haag, zijn weer vrijgelaten. Van de 700 aangehouden betogers zitten er nog drie vast, zei de Haagse politiechef. De politie maakte gisteren een einde aan de demonstratie... nadat betogers urenlang de snelweg hadden geblokkeerd. De gemeente had dat verboden. NOS-sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers zou, na een korte affaire met een stagiaire... de vrouw een tijd lang hebben gepest en geïntimideerd. Hij zegt dat hij de redactie en het programma rust wil bieden. Het weer, met name in het noorden, vriest het 1 tot 3 graden. De bewolking neemt in het hele land toe en de temperatuur loopt op. In het begin van de ochtend in het zuiden regen. Later overal regen. In het noorden kan dat ook natte sneeuw zijn. S ochtends wordt het droog. Sorry, ik moet zeggen, smiddags wordt het droog. En 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd.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 Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, batra's net een sommelier. Flesje van 2 bij 2 Chardonnay. so sweet als een crème brûlée. Give me some more, net de rhymes. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op de die space en nice. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik in het veld met de picknick. Met mijn mind op het thee, net tik, tik.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 You taste a little, then you swallow. night Waiting for somebody right Baby, all your karma is due Like I would never hate you But only if you want to So much time like who knew Music we got into Songs we fell in love to Boy, this feels so wrong too If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything I thought we had If we ever broke up of things you said if we ever broke up don't get it's not personal It's just the way, If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything that we had if we ever broke up You're living in wonderland If you think I'll understand All the shit you put me through going weddings is something you want to be true. Then pack up your drama, this selfish dilemma is something this shit can undo. Like I'll never hate you, but only if you want to. So much time, like who knew? If we ever broke up, I'll never be sad. Think about everything that we had if we ever broke up. the shittiest of things you said if we ever broke up Boy, don't get emotional de zee, wat is jouw kracht enorm?